Clemens Peters met het NOS-journaal. De politie heeft in Maasdijk een feest met zo'n 70 jongeren beëindigd. Volgens de politie hielden de jongeren op geen enkele manier anderhalve meter afstand van elkaar. De politie werd gebeld vanwege geluidsoverlast. De jongeren hadden zich verzameld in een bedrijfspand in het Zuid-Hollandse dorp. Ze kregen allemaal een bekeuring. Unilever wordt vandaag officieel een volledig Brits bedrijf. Het hoofdkantoor is nu alleen nog in Londen en niet meer in Rotterdam. Het betekent dat belangrijke strategische beslissingen vanaf nu in Engeland worden genomen. Vanuit Rotterdam worden nog wel voedselmerken als Knor en de vegetarische slager aangestuurd. Op een station in Itzehoe in de buurt van Hamburg in het noorden van Duitsland... zijn gisteravond twee mensen geëlectrocuteerd... toen ze op een geparkeerde treinwagon waren gesprongen. Het orgaan om jongeren. De bovenleiding stond onder 15.000 volt. Volgens de politie kan de stroom al overslaan zonder dat de bovenleiding wordt aangeraakt. Een derde persoon liep brandwonden op. In Luik hebben gisteravond enkele honderden mensen gedemonstreerd tegen de avondklok. Die is al ruim een maand van kracht in België. In het Franstalige gedeelte gaat die om 10 uur s'avonds in. En na die tijd gisteravond werd een deel van de betogers omsingeld door agenten. Enkele demonstranten probeerden door het politiecordon heen te breken. Zij moesten zich één voor één legitimeren. Een onbekend aantal betogers is aangehouden. Rotterdam gaat ook vandaag weer eerder winkels sluiten vanwege de verwachte drukte. Gisteren gebeurde dat al in diverse grote steden. Burgemeester Jorritsma van Eindhoven pleit voor een landelijke aanpak tegen de topdrukte in de steden. Hij wil dat morgenavond in het Veiligheidsberaad bespreken. Daarbij schuift ook namens het kabinet iemand aan. Jorritsma vreest voor een waterbedeffect wanneer er per stad afzonderlijk maatregelen worden genomen. Het weer. Bewolkt en lokaal nog wat mist. Pas in de middag breekt de zon af en toe door. Het wordt maximaal 2 tot 4 graden. In de nacht naar maandag kan het enkele graden vriezen. Overdag wat regen. Dit was het NOS Journaal.